Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. Op een zeiljacht in de haven van IJmuiden zijn vanmiddag 25 vermoedelijk illegale mannen en vrouwen aangetroffen. Ze bevonden zich in de kajuit. Waarschijnlijk wilden ze naar Engeland varen. Twee Nederlandse mannen van 25 en 26 die ook op het schip zaten zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De marechaussee kreeg een tip dat er mogelijk vreemdelingen aan boord van het jacht zaten. Het gaat om 11 mannen uit Albanië en 14 mannen en vrouwen uit Vietnam. De Nederlandse regering ziet geen heil in de plannen tot waarheidsvinding over de decembermoorden van publicist Sando Hira. De Nederlandse ambassadeur zegt dat het initiatief geen inbreuk mag maken op lopende rechtszaken. Maar Suriname moet zelf weten hoe ze met het initiatief omgaan. Hira wil in gesprek met president Bouterse om te achterhalen wat er is gebeurd in de tijd van de decembermoorden in 1982. De actiegroep Groninger Bodembeweging is niet blij met de uitspraak van Hans Alders dat een lager aantal huizen verstevigd moet worden als gevolg van de aardbevingen. Alders, die door de regering is aangesteld als nationaal coördinator Groningen, zei het AD dat het eerder om tienduizenden dan om 170.000 woningen gaat. De actiegroep verwijt Alders dat hij niet de belangen van de mensen in de provincie behartigt, maar de belangen van de gasindustrie in Groningen. Flinke regenbuien hebben in het midden en oosten van het land plaatselijk voor veel overlast gezorgd. De brandweer moest in actie komen om volgelopen kelders leeg te pompen en in sommige plaatsen stonden straten blank. In het Gelderse Wezep viel bij een wolkbreuk zoveel regen dat het riool het niet meer aankon. Ook in Twello bij Deventer was sprake van hevige regenval. Daar viel in korte tijd meer dan 25 mm neerslag. In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. De Graafschap verloor met 0-3 van Pek Zwolle. Ajax won zijn eerste thuiswedstrijd tegen Willem II met 3-0. FC Twente ADO Den Haag werd 1-4. En Excelsior AZ eindigde in een gelijkspel 2-2. Het weer bewolkt met vooral in het oosten nog regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Ook morgen veel bewolking met het noorden en oosten kans op regen. En later ook geregeld zon.